Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De ME in Rotterdam is in actie gekomen bij de plek waar maandag een explosie en een grote brand was. Mogelijk zouden buurtbewoners en familieleden van vermisten het gebied dat is afgezet ingaan. Zij zeggen dat het moeilijker wordt om de twee mensen die nog worden vermist te vinden als het pand eerst wordt gesloopt. Je hoort verslaggever Edwin van den Berg. De hulpdiensten zeggen dat het niet anders kan. En dat eerst alle instabiele delen moeten worden gesloopt... voordat kan worden gezocht naar de laatste twee slachtoffers. De familieleden willen de lichamen zo snel mogelijk begraven... omdat dat het islamitisch gebruik is. Een drukke dag in Brussel. Daar komen EU-leiders bij elkaar om te praten over geld voor Oekraïne. Maar het gaat ook over boeren, want opnieuw blokkeren Belgische boeren wegen. Onder meer in Brussel dus. Daar kwamen ze gisteren al aan. En mijn collega Josephine Trehi is er ook. Toen ik er eh, een uurtje geleden langs liep, zag je iedereen slapen. Ah, er wordt ook nu eh, getoeterd. Mensen worden dus <laughs> wakker. Ik wilde vertellen dat toen ik er langs liep, iedereen nog eens een tractor aan het slapen was. Kussens op het stuur, dekentje erbij. Uh, om maar hier vandaag de hele dag eh, te kunnen protesteren. De boeren zijn boos over allerlei Europese regels die veranderen. Er worden regelmatig huizen op slot gedaan... omdat er drugs zijn gevonden, terwijl dat onterecht is. Uit onderzoek blijkt dat burgemeesters die daarover gaan... niet altijd goed genoeg kijken naar de gevolgen voor bewoners... Soms komen mensen met het hele gezin op straat te staan. De rechter fluit burgemeesters terug in tientallen zaken. Onder meer omdat ze niet goed genoeg uitleggen waarom het hele pand dicht moet. En in Epe in Gelderland zijn drie mensen opgepakt... die ervan worden verdacht honderden kranen te hebben gestolen. Die komen van campings. Daar kwam het water ineens niet meer uit de kraan. Waarschijnlijk werden ze gejat voor het koper dat in kranen zit. Een deel van de buit zou zijn teruggevonden... maar kan nog niet worden teruggeplaatst omdat het bewijs is. En het weer nog in Limburg vanochtend nog wat regen. En verder overal droog met af en toe wolken, maar ook behoorlijk wat zon. En het wordt vanmiddag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB Verkeersinformatie. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de weg helemaal dicht. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. Eerst nu ongeveer 20 minuten file rijden.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 dan uit een rivaliserende groep. Gisteravond is de ME ingezet op de plek waar maandag een explosie was in een appartementencomplex in Rotterdam. Er zijn twee mensen aangehouden. Er was onrust ontstaan onder familieleden van de twee vermisten. Ze vinden dat het veel te lang duurt voordat de lichamen worden geborgen. De blokkade van de toeristische trekpleister Machu Picchu in Peru is na een week beëindigd. Omwonenden en touroperators waren woedend dat de kaartverkoop was geprivatiseerd. Die beslissing is inmiddels teruggedraaid. Het weer geregeld zon vandaag bij een graad of 8.